Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Huisarrest van de prominente journalist Sahin Alpay opgeschort... en bepaalt dat twee andere journalisten voorlopig worden vrijgelaten... meldt het staatspersbureau Anadolu. De drie werkten voor de inmiddels niet meer bestaande krant Zaman. Alpay wordt verdacht van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in juli 2016. Na twintig maanden in voorarrest mocht hij in maart van de rechter de gevangenis verlaten en kreeg hij huisarrest. Maar die straf is nu dus ook opgeheven. Volgende maand gaat de rechtszaak tegen hem verder. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens had al geëist dat er een einde zou komen aan het huisarrest van de 74-jarige Alpay. Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wil vicepresident van de Raad van State worden. NRC Handelsblad en de Volkskrant melden dat de PvdA door de Raad is gevraagd om te solliciteren. Officieel kan iedereen solliciteren, maar in de praktijk wordt in de coalitie besloten wie de positie bekleedt. De Raad is ontevreden over deze ouderwetse benoemingsprocedure en heeft Dijsselbloem gevraagd. In de formatie is de naam van D66er Tom de Graaf besproken. Of hij zich kandideert is niet bekend. De kwestie kan volgens de krant leiden tot spanningen binnen de coalitie. Ook minister van Onderwijs van Engelshoven vindt dat mbo'ers als studenten moeten worden behandeld. Dat kan nu al, ook al heten ze nog niet officieel zo in de wet, zegt ze. De minister roept op studentenverenigingen voor mbo'ers open te stellen... en ze bijvoorbeeld studentenkorting te geven. Het weer. Temperatuur vannacht een graad of 10. Overdag is het vrij zonnig, maar in de middag zijn er flinke stapelwolken. Het blijft waarschijnlijk wel overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg.